Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgt dat jongeren zo snel mogelijk weer dingen kunnen doen. Die oproep doet de burgemeester van Amsterdam samen met onder meer een ziekenhuisdirecteur en twee pedagogen. Want jongeren hebben het zwaar door corona. Ik hoor het eh, van alle kanten. Of het nou een ziekenhuisdirecteur is, of mensen die in de jeugdzorg werken, jongeren die ik op straat spreek. Ehm, ze hebben het gewoon echt heel erg moeilijk. Ze wil daarom dat er, als de boel weer wat versoepeld wordt, eerst aan de jongeren wordt gedacht. Zorg voor sneltesten bijvoorbeeld, zodat zij weer naar school of naar de sportclub kunnen. Twee mensen zijn er vannacht na een auto-ongeluk op de A58 in Brabant vandoor gegaan. De bestuurder reed op een afrit rechtdoor, knalde daarop een andere auto. Niemand raakte gewond. Na het ongeluk lieten de bestuurder en een passagier hun auto achter en gingen er vandoor. Ze zijn nog niet gevonden. Wel vond de politie in hun achtergelaten auto drie lachgasflessen. D66 wil dat een nieuw kabinet een flinke bak geld in onderwijs steekt. 10 miljard euro in totaal. Lijsttrekker Sigrid Kaag zegt in het AD dat dat geld gebruikt moet worden... om de salarissen van basisschoolleraren omhoog te krikken. Ook wil de partij dat het leenstelsel wordt afgeschaft en er weer een studiebeurs komt. Nu we zoveel thuis zijn, kun jij je partner vast ook wel eens achter het behang plakken. Maar bij sommige stellen gaat het wat verder dan dat, merken ook advocaten. Zij krijgen een stuk meer vragen over scheidingen. Ik merk het vooral eh, dat het lontje wat korter is. Volgens mij is dat bij heel veel mensen in Nederland op dit moment zo. En dat, eh, dat merk ik dus eigenlijk ook onder mijn cliënten. Ehm, ja, wat korte, affere antwoorden, eh, sneller een reactie willen. bij sommige stellen leidt dat tot een scheiding. Daarom heeft een groepje advocaten een chat geopend. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld bijvoorbeeld aan advocaten vragen hoe dat nu gaat, scheiden in coronatijd. Het is trouwens niet zo dat nu meer mensen uit elkaar gaan dan anders... maar de advocaten denken dat dat nog wel kan komen... wanneer meer mensen hun baan of huis kwijtraken door de crisis. Het weer, veel zon vandaag en een gaat of min 2. Het weekend blijft dat zo'n beetje zo. S'nachts wordt het echt koud. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 for the cool, my chargy. Best you ever know. Just why dan moet je for baby girl, just take it slow, my baby. of me, I'm more big ben aan the rennen, but you wanna see me more, my darling. But we worship before. need more to the need more, kinda better than your boy, my baby. Mommy is diva, mommy is a star. Can you double R, make a wish in the Zij is het die zieke, zij heeft wel hoe hard Baby on the cloud, baby girl is superstar Diamonds on my baby, like they're glowing in the dark Jij lijkt op een angel, baby girl, like ben verwaard Ik zou voor je branden, baby girl, ik mis die spark Ik zou voor je landen, nou ga ik je wine far We all know oh, no wonder, We all know, oh, oh, oh.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 Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo y de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí, si fuera la U me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motores. a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De politie en BOA-bond zijn bang voor schaatsdrukte komend weekend. In de Telegraaf zeggen ze dat er waarschijnlijk op veel plekken moet worden ingegrepen. Net zoals dat bij de eerste coronagolf gebeurde bij stranden en natuurgebieden. Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen voor het eerst een CAO. Zo'n 15.000 mensen kunnen met de nieuwe CAO voor het eerst pensioen opbouwen... en ze krijgen een reiskostenvergoeding. En het management van K3 krijgt duizenden aanmeldingen van mensen... die het nieuwe lid willen worden van de Belgische muziekgroep. K3-lid Klaasje verlaat de groep... en haar opvolger hoeft niet per se blond of vrouw te zijn. Dat komt goed uit, want een kwart van de geïnteresseerden is man. Het weer nog, na de erg koude nacht schijnt de zon volop vandaag...